Robin Haase werd rechtstreeks toegelaten en speelt tegen de, Spanjaard. tegen de Amerikaan Russell. En Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, moet tegen de Fransman Chardy. Het weer vanochtend in het hele land buien, kans op onweer en windstoten.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 De beweging en andere activisten vinden de hervormingsplannen van de Marokkaanse koning niet ver genoeg gaan. Ze willen dat koning Mohammed ook zijn macht over de Nationale Veiligheidsdienst en het leger afstaat. In de Verenigde Staten is saxofonist Clarence Clemens overleden. Hij was een prominent lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. Hij had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. In 1985 had hij een solo-hit met het nummer You're a Friend of Mine. Clarence Clemens is 69 jaar geworden. De NAVO heeft donderdag per ongeluk Libische opstandelingen gebombardeerd. De voertuigen van de oppositie werden geraakt bij de stad Brega. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Het bombardement was in een gebied waar de opstandelingen in gevecht waren met militairen van kolonel Gaddafi. De NAVO heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. De Amerikaanse president Obama gaat zelf twitteren. Hij is met bijna 9 miljoen volgers een van de populairste twitteraars, maar liet zijn berichten schrijven door zijn medewerkers. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen zegt hij op andere Twitterberichten in te gaan. Sociale media als Twitter en YouTube speelden een grote rol in de verkiezingscampagne van Obama in 2008. Tennisser Igor Sijsling speelt morgen in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Rus Kunitsin. Het is voor het eerst dat de 23-jarige Sijsling meedoet aan een Grand Slam toernooi. Robin Haase werd rechtstreeks toegelaten en speelt tegen de Spanjaard Riba. Titelverdediger Rafael Nadal speelt...